12 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. TNO gaat de grote brandstofstoring op Schiphol van vorige week onderzoeken. Het onderzoeksbureau doet dat in opdracht van de luchthaven en AFS... het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de brandstofvoorziening op Schiphol. Vorige week woensdag moesten zo'n 300 vluchten worden geannuleerd. Tienduizenden reizigers liepen vertraging op. Minister Kaag geeft voorlopig geen geld aan het VN-agentschap voor steun aan Palestijnse vluchtelingen. Hoge functionarissen van dat agentschap zouden zich volgens een intern rapport schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag, discriminatie en vriendjespolitiek. Er loopt nu een onderzoek. Prinses Haya, de gevluchte vrouw van de leider van Dubai... heeft het Britse Hoge Rechtshof gevraagd om bescherming. Ook vroeg ze voogdij aan over haar kinderen. De dochter van de vorige koning van Jordanië wil scheiden van de machthebber in Dubai. Ze heeft ook asiel gevraagd in het Verenigd Koninkrijk. Mondelinge flitscheidingen in India worden strafbaar. Volgens eeuwenoud gebruik kan een moslim van zijn vrouw scheiden... door drie keer het Arabische woord talak uit te spreken. Dat mag al twee jaar niet meer, maar gebeurt toch nog honderden keren per jaar. Er komt nu maximaal drie jaar cel op te staan. De medewerkster van het Openbaar Ministerie... die vorige maand in Duitsland werd aangehouden op verdenking van drugsmokkel... is voorlopig vrijgelaten. Ze blijft wel verdachte. De vrouw werd met haar dochter en schoonzoon opgepakt... in een auto die geprepareerd was voor drugsmokkel. PSV is in de tweede voorronde van de Champions League uitgeschakeld door FC Basel. De Eindhovenaren verloren in Zwitserland met 2-1. Daardoor was de winst van vorige week thuis 3-2 niet voldoende. PSV speelt nu volgende week in de derde voorronde van de Europa League. Het weer, steeds meer buien, mogelijk ook onweer. Temperatuur vannacht rond de 15 graden. Morgen grote kans op buien, lokaal met onweer, af en toe zon... en het wordt 18 tot 24 graden.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 you never told me about the fire. your footprints next to mine Sure as the waves and the sands are washing Your rhythm keeps my heart in time You, you found me Made me into something new Led me through the deepest water I promise loud to carry on for you Carry on with you. Carry on you. open ocean. I wonder if you hear me too. Wrapped in my arms with every moment, the memories that pull me through. deepest water. I promise love to carry on for you. beautiful that would take a little bit longer, a little bit longer.